Waku Waku moest dicht omdat er geen QR-codes werden gecontroleerd. Het restaurant ligt op een drukke plek in de binnenstad en de gemeente Utrecht wil niet dat het daar elke avond vol staat. Lokale politici vinden ook dat het niet langer meer zo gaat. Een keer demonstreren op die plek, dat kan. Eh, maar als er wordt aangekondigd, we, we blijven daar steeds terugkeren. En uh, naastgelegen ondernemers moeten inderdaad hun deuren daarvoor sluiten dan wordt de situatie natuurlijk wel anders. De plek om te demonstreren is verplaatst naar het Jaarbeursplein, een paar honderd meter verderop. Een man uit Veldhoven moet zes weken de cel in en hij krijgt een taakstraf omdat hij twee zendmasten in zijn woonplaats in brand heeft gestoken. Daardoor konden mensen niet bellen en internetten. De, man zegt dat hij bang is voor het 5G-netwerk, maar volgens de rechtbank ziet hij inmiddels zelf ook in dat hij totaal doorsloeg. Vitesse heeft middenvelder Usama Tanana uit de selectie gezet. Hij kwam niet opdagen op de training vandaag. Tanana wilde afgelopen zomer een transfer naar Frankrijk maken, maar dat ging op het laatste moment niet door. Sindsdien gaat het niet echt lekker tussen hem en de trainer. Een vrouw uit Den Haag hoeft geen schadevergoeding te geven aan vrouwen die bij haar een bilvergroting kregen. Dat gebeurde met illegale fillers en meerdere vrouwen hielden daar littekens en blijvende pijn aan over. Undercover in Nederland besteedde eerder aandacht aan de zaak. Ze maakt veel slachtoffers. En ondanks waarschuwingen, ondanks verborgen camerabeelden, wil zij maar niet stoppen. Twaalf vrouwen stapten naar de rechter. Sommigen eisten 10.000 euro schadevergoeding. Maar de rechter heeft de vrouw die de beeldvergrotingen deed vrijgesproken. Want het is niet te bewijzen dat ze wist welke risico's er aan die fillers zaten. Het weer. Het regent en het waait. En het wordt niet warmer dan 13 of 14 graden. En aan zee wordt het vanavond zelfs stormachtig. Morgen is er wat meer zon en is het ook ietsje warmer. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Het is vooral druk op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar staat file tussen Badhoevedorp en Roedelvarensveen, 13 kilometer met een half uur vertraging. Daarachter op de A5 vanuit Amsterdam, voorknopend De Hoek, 4 kilometer met 10 minuten oponthoud.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 De missionair minister Blok verwacht dat het kabinet niet voor maart volgend jaar... een definitief besluit neemt over gaswinning onder de Waddenzee. Volgens het kabinet kan die gaswinning veilig. Tegenstanders zijn bang voor natuurschade. Voorzitter Jos van Wijk van de coöperatie Laatste Wil is opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij hulp bij zelfdoding... en deelname aan een criminele organisatie. Coöperatie Laatste Wil pleit voor zelfbeschikking rond het sterfbed. YouTube gaat meer video's verwijderen die volgens het bedrijf medisch onjuiste informatie over vaccins bevatten. Dat gebeurde al bij desinformatie over coronavaccins, maar nu ook over vaccins in het algemeen.